De twee worden verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza, vertelt correspondent Nasra Habiballah. Dat heeft te maken met de humanitaire situatie die daar is ontstaan. Het hof zegt dat Netanyahu en Galland eh, opzettelijk en bewust de burgerbevolking van Gaza onthielden van noodzakelijke middelen zoals voedsel, water en medicijnen... maar bijvoorbeeld ook brandstof en elektriciteit. En de aanklager van het Hof die zegt dat ze op die manier omstandigheden gecreëerd hebben... die, eh, ik citeer, bedoeld waren om deels de burgerbevolking van Gaza te vernietigen. Eh, en het Hof zegt daar was geen militaire noodzaak voor. Naast de twee Israëlische politici staat ook Hamas-leider al-Masri zijn naam op het arrestatiebevel. Maar niemand weet zeker of hij nog leeft. Onze minister van Buitenlandse Zaken, Veldkamp, heeft ook gereageerd. Hij zegt dat hij Netanyahu zal laten arresteren als die in Nederland komt. Nederland op basis van het statuut van Rome en de uitvoeringswet internationale strafhof... verplicht om een verzoek tot aanhouding en overlevering in behandeling te nemen. Ook zal Nederland geen niet-essentiële contacten meer aanknopen met premier Netanyahu. Ook dat is onderdeel van dat verdrag dat de minister noemt. Er is nog iemand overleden in Thailand door het drinken van een giftig drankje. Het is een vrouw van 19 uit Australië. Eerder overleden drie backpackers uit Denemarken en Amerika. In totaal zouden 14 mensen zijn vergiftigd tijdens het stappen in Laos. Daar is ook een Nederlander bij. Hun drankjes waren gemaakt met methanol in plaats van alcohol. Tijdens het drinken merk je het verschil niet, maar je kunt er dus aan doodgaan. En het hoogste punt van Nederland is toch niet zo hoog als werd gedacht. Het gaat om de Mount Scenery op Saba. Op het bordje op de top staat dat hij 887 meter hoog is. En dat is online ook veel terug te vinden. Maar dat klopt niet, zegt het kadaster. Een van hun landmeters kwam uit op 870 meter. 17 meter lager dus. De berg blijft wel het hoogste punt van ons koninkrijk. Op nummer 2 staat een berg op Sint Eustatius. Die is maar 601 meter hoog. Het weer, hoe noordelijker, hoe witter. Een dag met hagel en sneeuw in het noorden bij een graad of 3. Verder naar het zuiden is er regelmatig zon bij een graad of 6. Morgen ook winterse neerslag. Het wordt wel een gaatje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen langzaam maar zeker op. Op de A6 nogal file vanuit Lelystad naar Muiden... tussen Almere en knooppunt Buiderberg. 8 kilometer, kwartier extra. Door gladheid zijn er eh, uit voorzorg twee rijstroken afgesloten. Verder naar de A9, Diemen-Alkmaar. Tussen knooppunt Diemen en Alsmeer 15 kilometer, half uur extra komt door opruimwerkzaamheden.